7 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie onderzoekt hoe het kan dat een gevangene van de inrichting in Vught... in het bezit kon komen van kinderporno. De man zit momenteel een straf van 7 jaar en tbs uit... wegens seksueel misbruik van jonge kinderen, onder wie zijn eigen neefje. De kinderporno zou zijn gevonden op digitale gegevensdragers... zoals een USB-stick. Naast het strafrechtelijke onderzoek wordt in Vught ook een intern onderzoek gedaan naar het voorval. Een student uit Utrecht heeft drie jaar cel en tbs gekregen voor het neersteken van twee medestudenten. Hij was verliefd op een meisje en kon het niet verdragen dat ze hem niet leuk vond. Hij stak haar en een jongen neer bij een studentenhuis. De twee raakten gewond. Volgens artsen heeft de dader van 23 een ziekelijke stoornis en is hij verminderd toerekeningsvatbaar. In de dierentuin van Rabat in Marokko is een zevenjarig meisje overleden nadat een olifant een steen tegen haar hoofd had geslingerd. Het meisje poseerde voor het olifantenverblijf voor een foto samen met haar vader. Net op dat moment pakte een van de drie olifanten met zijn slurf een steen en gooide die het verblijf uit. De steen raakte het meisje op haar hoofd. Ze werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht waar ze overleed. De vader van Jos Verstappen trekt de aangifte tegen zijn zoon in. Zondag keken de twee samen naar de Grand Prix van Hongarije... waarin kleinzoon Max Verstappen vijfde werd. Daarna kregen ze ruzie en sloeg Jos zijn vader. Die deed vervolgens aangifte en vertelde er daarover aan journalisten van de Telegraaf. Frans Verstappen zegt nu dat er een incident is geweest tussen hem en Jos... maar dat dat een privézaak was. De gemeente Apeldoorn wil 40 miljoen euro van het Rijk om munitie uit de Tweede Wereldoorlog op te ruimen. In de omgeving liggen restanten van een zeer grote Duitse wapenopslag. En al jarenlang zijn gevaarlijke stukken afgesloten met hekken. Sommige gebieden zijn door de geroeste explosieven zo risicovol dat er niemand meer in mag, zelfs de brandweer niet.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 come out with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. the bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. the bang bang.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 He knocked your crown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 ZFM.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 exactly what I need to chasing pavements, even if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 Where do you wanna go? Cause if you're down, I'll take it slow. TV op kanaal 45.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 baby,